12 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje in verband met het onderzoek naar de ramp met de MH17. De ambassadeur moet zich maandag op het ministerie in Moskou melden. De resultaten van het internationaal onderzoek werden woensdag gepresenteerd. De onderzoekers stellen dat de aanslag is veroorzaakt door een boekraket die vanuit Rusland is aangevoerd. Vanochtend ontbood minister Koenders de Russische ambassadeur in Den Haag om hem te laten weten dat Nederland niet blij is met de Russische kritiek op het internationale onderzoek naar de ramp. 25 gemeenten mogen vanaf volgend jaar gaan experimenteren met de bijstandsregeling. Dat heeft staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken afgesproken met de deelnemende gemeenten. De bedoeling is om bijstandsgerechtigden minder verplichtingen op te leggen en meer ruimte te geven in zichzelf te investeren. Aan de proef wordt onder meer meegedaan door Utrecht, Groningen, Wageningen en Tilburg. In het Beatrix Theater in Utrecht zijn vanavond de belangrijkste Nederlandse filmprijzen uitgereikt. De film The Paradise Suite won het Gouden Kalf voor de beste film. Isaka Sabadogo kreeg het Gouden Kalf voor beste acteur voor zijn rol in dezelfde film. Hanna Hoekstra kreeg het kalf voor de beste actrice. Zij speelde in De Helleveeg. De uitreiking van de Gouden Kalveren vormde de afsluiting van de Nederlandse filmdagen in Utrecht. ECN in Petten krijgt 40 miljoen euro van de overheid om vaten met oud kernafval op te ruimen. Het bedrijf luidde deze week de noodklok omdat afvoeren van de lekkende vaten financieel onhaalbaar zou zijn. ECN is blij met de regeling en zegt dat zo een faillissement van het moederbedrijf is voorkomen. Het kernafval moet naar een centrale opslag in Zeeland. ECN maakt in Petten medische isotopen voor de behandeling van kankerpatiënten. De Verenigde Staten investeren 100 miljoen dollar in de bouw van een tijdelijke basis voor drones in het West-Afrikaanse Niger. De onbemande vliegtuigen gaan patrouilles uitvoeren. Dat moet informatie opleveren voor het leger van Niger en helpen in de strijd tegen radicale groeperingen. Het weer opklaring, op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het binnenland zonnig. Later vanuit het zuidwesten bewolkt en kans op buien met onweer. Het wordt 17 tot 19 graden.